Hij zat een week vast sinds hij zichzelf had gemeld bij een politiebureau in Londen. Zweden had om zijn arrestatie en uitlevering gevraagd in verband met een zedenzaak. Assange is nog niet direct vrijgelaten, want Zweden kan nog beroep aantekenen. Vanaf vandaag worden de waarschijnlijke slachtoffertjes in de Amsterdamse misbruikzaak psychisch en lichamelijk onderzocht in het Amsterdamse AMC. Met de kinderen die kunnen praten zullen gesprekken worden gevoerd, net als met de ouders die daar behoefte aan hebben. Het onderzoek van de 30 tot 50 kinderen, die zijn genoemd door de hoofdverdachte, gaan waarschijnlijk een paar dagen duren. De Eerste Kamer is tegen de verhoging van de BTW op theaterkaartjes. Het kabinet wil dat het BTW-tarief op 1 januari omhoog gaat van 6 naar 19 procent en de Tweede Kamer ging daarmee akkoord. Maar de Eerste Kamer nam een motie aan om de maatregel tegen te houden. Of de BTW-verhoging nu niet doorgaat is onduidelijk. Premier Rutte gaat de motie in het kabinet bespreken. In Rome zijn rellen uitgebroken nadat premier Berlusconi een motie van wantrouwen had overleefd in het parlement. De oproerpolitie gebruikte geweld om demonstranten weg te houden van het parlementsgebouw. Zeker twintig mensen raakten gewond. In de Kamer van Afgevaardigden kreeg premier Berlusconi een nipte meerderheid van de parlementariërs achter zich. En de motie van wantrouwen was toen ook al verworpen in de Senaat. De premier ligt onder vuur vanwege allerlei schandalen en beschuldigingen van corruptie ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders om te vertrekken uit Ivoorkust. Ook geldt er een negatief reisadvies voor het West-Afrikaanse land. Volgens Buitenlandse Zaken is de veiligheidssituatie in Ivoorkust onzeker en gespannen door de ongeregeldheden die na de verkiezingen uitbraken. Volgens de Nederlandse ambassade zijn er nu...